4 Brandsen met het NOS-journaal. In Zuid-Korea heeft het MERS-virus een vijfde dode geëist. Inmiddels zijn er 64 mensen met het longvirus besmet. De meest recente dode is een bejaarde man. Hij heeft het virus waarschijnlijk opgelopen op de eerste hulpafdeling van een ziekenhuis... waar ook iemand met MERS werd behandeld. Mogelijk hebben 17 mensen in datzelfde ziekenhuis het virus opgelopen. De huidige uitbraak is de grootste buiten het Midden-Oosten. De Amsterdamse politie is gisteravond verschillende horecazaken binnengevallen. De politie vermoedt dat er in de cafés regelmatig criminele activiteiten plaatsvinden. En ook zouden bezoekers vuurwapens bij zich hebben. Het gaat om twee zaken in Amsterdam-West en één in Osdorp. Op alle locaties zijn aanhoudingen geweest. Om hoeveel mensen het gaat en waarvoor ze zijn opgepakt kan de politie nog niet zeggen. In Dannemora, in de Amerikaanse staat New York, is een klopjacht gaande op twee ontsnapte gevangenen uit een extra beveiligde gevangenis. Zo'n 200 agenten zoeken naar de voor moord veroordeelde gedetineerden. De twee hadden een gat in de muur aan de achterzijde van hun cel gemaakt en konden door een intern gangenstelsel uiteindelijk door het riool ontsnappen. De politie vraagt iedereen naar de mannen uit te kijken, maar waarschuwt met klem ze niet zelf te benaderen. Militante Palestijnen hebben vanuit de Gaza-strook een raket afgevuurd op Israël. Het projectiel kwam neer bij de stad Ashkelon. Volgens het Israëlische leger raakte niemand gewond en is er geen schade. Het is de derde keer deze week dat er vanuit Gaza een raket op Israël is afgevuurd. De verantwoordelijkheid voor deze beschieting is opgeëist door een groep die sympathiseert met Islamitische Staat. Het weer blijft vannacht droog en het is vrijwel onbewolkt.